Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of mishandeling van agenten. Vijf demonstranten staan nu dus voor de rechter. Met de rechtbank wordt gedemonstreerd door mensen die het met de verdachte eens zijn. En van de 30 opgepakte mensen moeten de drie later nog naar de rechter. In een woning in Amsterdam is vanochtend brand uitgebroken. Op beelden van omstanders is te zien dat er flinke rookwolken uit ramen en het dak komen. In dat dak zit een groot gat en ook de huizen van de buren zijn beschadigd. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. De burgemeester van Arnhem is boos vanwege een coronafolder die veel mensen daar in de bus hebben gekregen. In die folder worden vergelijkingen gemaakt tussen de maatregelen van nu en de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Marcouch noemt dat vreselijk en beledigend voor mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Volgens het AD heeft hij aan het Openbaar Ministerie gevraagd om uit te zoeken of de vergelijkingen wel mogen. En in het Oertijdmuseum in Bokstel zijn ze trots op hun studentenonderzoeker Tom van 24... Hij zou het skelet van een Diplodocus-dino bekijken of het wel een echte was, maar hij heeft ineens een primeur te pakken. Het is nog steeds een lange nek, maar net een andere soort dan eh, dat we dachten dat het was. De meeste verschillen zitten vooral in de wervels, de nek- en de ruggenwervels, maar ook in de heup en in zijn benen. En dat heeft vooral te maken met schotjes bot die wel of niet aanwezig zijn. Gaten in de botten die er wel of niet horen. Bobbels die erop zitten die niet horen. En eh, de combinatie van die verschillen maakt eigenlijk dat het eh, waarschijnlijk een nieuwe soort is. waarschijnlijk heeft Tom dus een nieuwe dinosoort ontdekt. Het gaat eh, er met dino-experts en, hij gaat er met dino-experts een wetenschappelijk stuk over schrijven. En wie het skelet wil zien moet wachten tot het museum weer open gaat. Het weer. Soms zon, maar ook veel wolken en buien met kans op hagel en onweer. En op sommige plekken kletsnatte sneeuw. Tussen de buien door wordt het 6 graden. Morgen een stuk droger en 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komen lokaal zware windstoten voor en wat verder opvalt is de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Er staat 3 kilometer file tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Velzen, want daar liggen meerdere voorwerpen op de weg.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. het beter om zo het nieuwe jaar te beginnen. Happy New Year. En dat wens ik u natuurlijk allemaal. Een heel gezond 2022 en laten we het alsjeblieft gezellig houden. Het traditionele nieuwjaarsduik mag dan door corona ook dit jaar niet doorgegaan zijn. Dat betekent niet dat de Noordzee leeg bleef. Want net als vorig jaar werd er massaal gedoken. Van zuid tot noord, overal zag je groepjes, gezinnen en ook eenlingen het water ingaan omdat het zo verspreid was, leek het niet druk. Maar in vergelijking met vorig jaar waren er een stuk meer nieuwjaarsduikers actief. Dat kwam zeker ook door het weer. Het was zonnig en bijna 14 graden. Dat de zeewater slechts 8 graden was, viel veel duikers wel wat tegen. Maar de algemene stemming was heel positief. Voor zover bekend hebben er geen incidenten plaatsgevonden... en heeft de reddingsbrigade niet in actie hoeven komen. Ik ga door met Danny Vera Distant Rubble. distant room. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. and for someone else, but not for me. A love was out to get me.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 Kenmerkend voor hem was een stuk het sikje, bolhoed, gestreepte vest en zijn volle, vibrato-rijke, lage registerklarinet. Hij was ook bekend onder zijn artiestennaam Mr. Eckerbilk. De bijnaam Ecker is het zuidwestelijke Engelse slang voor vriend of kameraad. Zijn ouders probeerden hem piano te laten leren... maar als jong ging zijn interesse meer naar buitenactiviteiten zoals voetbal. In een gevecht op school verloor hij twee tanden... en bij een ongeval met het rodelen verloor hij de helft van een vinger. En die twee voorvallen hebben volgens Bilk zijn uiterlijk klarinetstijl beïnvloed. Na zijn schooltijd werkte hij drie jaar in een sigarettenfabriek in Bristol. Vervolgens voerde hij zijn militaire dienst uit. In die periode leerde Bilk de klarinet kennen via zijn vriend, de sapeur John Britton. Die het instrument tweedehands had gekocht, maar het niet erg nuttig vond. Het riet ontbrak en Britton had het opgelost door in plaats daarvan een stukje afvalhout te gebruiken. Mr. Eckerbick met Somerset. Dit was Rita Franklin met Respect. Ja, respect moeten we altijd hebben. Er lijken zich donkere wolken samen te pakken boven het HDMZ-museum. En dat heeft niet alleen te maken met het nieuwe lockdown. Er werden namelijk al besloten om na de tentoonstelling Colorful China... de deuren voor minimaal drie maanden te sluiten om zich te beraden op een levensvatbare toekomst. Sinds de opening, bijna twee jaar geleden, zijn er door het museum veel kosten gemaakt... zonder daar serieuze inkomsten tegenover stonden. Ook de aanstelling van Marcel Elsjan of Wipper als directeur afgelopen voorjaar... heeft het tij niet kunnen keren. Het is natuurlijk niet vol te houden en stichting Genevieve, de moederstichting van HDMZ, dreigt daarom naar de stekker eruit te trekken en een herbestemming voor het gebouw te zoeken.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 Bij een beroerte raakt een deel van de hersenen beschadigd door een bloeding of een onderbreking van de bloedtoevoer. Gebeurt dat in de hersenstam of buiten het taalgebied van de brein, dan kan er vooral het spraak eronder lijden, omdat de motoriek wordt aangetast dan hebben mensen vaak moeite met het spreken... wat een beetje klinkt als of ze gedronken hebben. Het denkvermogen blijft in dat geval onaangetast. Maar ongeveer een kwart van de beroertes heeft ingrijpende gevolgen. Dat vindt plaats in het taalgebied. Dat ligt bij de rechthandige in het linker hersenhelft... en bij linkshandigen meestal in de rechterhelft. Raakt dat gebied beschadigd, dan gaan de gedachten ook haperen of spraakproblemen na een beroerte motorisch of dieper liggende zijn, kan je zien aan het gedrag. Dippel zegt, als iemand moeilijk begrijpt wat je zegt of vreemde woorden gebruikt, dan is het taalbegrip waarschijnlijk ook kapot. That's heavenly As it calls The shelter of my mind Hides my love and my tears, And I keep on looking For a reason which is not here begin, it will come back and reach my home. was Sam en Dave met Soulman Bijeenkomst voor naasten van mensen met autisme. Vanavond om half acht tot negen uur. Let op de wijziging van de locatie naar het jeugdheid van de protestantse kerk Kerkplein 1 in Zandvoort. Je kunt je aanmelden bij Esther Madeira en het e-mailadres is e.madeira.plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 199 49 748 06 199 49 748.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 need you more than want you De Supremes waren in 1959 tot 1977 een Amerikaanse damespopgroep... die bij vele liefhebbers van soulmuziek bekend is. Als ook bij het grote publiek. De groep was een van de boegbeelden van het Motown-geluid in de jaren 60... en had veel commerciële succes. In de jaren 1965, 1969 behoorden ze tot de populairste muziekgroepen in Amerika en Europa... Samen met de Temptations, de Four Tops, Marita en de Vandellas en andere zwarte popgroepen leverden ze een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde doorbraak van het Afro-Amerikaanse rhythm- en bluesmuziek. De oorspronkelijke groepsleden waren Florence Billard, Diana Ross en Mary Wilson. Bekende nummers van de Supremes waren onder andere Where Did I Love Go, Baby Love, waarmee ze als eerste damesgroep een nummer 1 hit in Engeland haalden. En ik laat horen de Supremes met You Can't Hurry Love.